En dat had direct effect op de beurzen. De Europese leiders overleggen in Brussel over een plan waar Duitsland en Frankrijk het afgelopen nacht over eens werden. Belangrijk onderdeel is dat de banken moeten meebetalen aan een nieuw noodplan voor Griekenland. De rechtbank in Middelburg heeft een bijzondere geldboete opgelegd aan een man die betrapt is met kinderporno. Naast een werkstraf is de man veroordeeld tot het overmaken van 10.000 euro aan de stichting Defense for Children. Dat is een organisatie die opkomt voor de rechten van het kind. Op de computer van de Middelburger stonden ruim 11.000 foto's en filmpjes van kinderen die werden misbruikt. In een juwelierszaak in Utrecht stond een dief vandaag oog in oog met de eigenaar van de sieraden. De dief had ze gestolen uit een woning en wilde ze direct doorverkopen aan een juwelier. Het slachtoffer van de diefstal ging ondertussen alle juweliers in de buurt langs op zoek naar zijn gestolen spullen. En in de winkel kregen de twee mannen ruzie. De politie heeft de juwelendief aangehouden. De beenderen die op 8 april in een tuin in Enschede zijn gevonden blijken afkomstig te zijn van een 77-jarige vrouw. Het is de voormalige bewoonster van het huis die in haar eigen tuin is begraven. De politie gaat uit van een misdrijf. De huidige bewoner van het huis was in april in zijn tuin aan het spitten toen hij de bot vond. De vrouw is nooit als vermist opgegeven. Het weer, de buiigheid neemt geleidelijk af. Vannacht valt alleen in het uiterste zuiden van het land nog wat regen. En de minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen is het met 18 graden iets frisser dan vandaag. En in de middag kunnen opnieuw een paar buien vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds vielen op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knopend Oude door wegwerkzaamheden. Tussen knopend Oude en Nieuwegein-Zuid 6 kilometer lang. Op de A4 Amsterdam-Den Haag file tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude dijk van 3 kilometer. En 2 kilometer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Akersloot. Andere kant op op de A9 richting Diemen is het 8 kilometer langzaam rijden tussen Aalsmeer en knopend Hodendrecht.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 Come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente solo per amore. Hai sfidato il vento. scommesso dietro a questa sarebbe come se tutto questo mare annegasse me. She walks in and says, Come on, let's have it brings out the worst you can be.